Die brede steun kan gevonden worden in incidentele of structurele vorm... in een minderheidskabinet met afspraken, maar ook in een meerderheidsvariant. Door blokkades van verschillende partijen is het nu niet mogelijk een meerderheid te vormen. Maar Buma sluit ook niet uit dat er nog een vierde partij bij komt en er alsnog een meerderheid komt. Op Tenerife is het dodental door de hoge golven gestegen naar vier. Ze werden door die golven vanuit een natuurzwembad naar zee gesleurd... waar ze verdronken, vertelt correspondent Miral de Bruyne. Er is trouwens ook nog één iemand vermist... dus het dodental zou nog kunnen gaan oplopen. En volgens de burgemeester zou dit natuurzwembad uh, afgesloten zijn... al sinds 3 december dicht zijn in verband met die hoge golven. En volgens hem ja, had dit ook voorkomen kunnen worden... als die mensen zich aan de regels hadden gehouden. En uh, of die slachtoffers die regels kenden, ja, dat weten we natuurlijk niet. Vorige maand kwamen op Tenerife ook drie mensen om het leven door hoge golven... onder wie een Nederlandse vrouw. PSV komt morgen al in actie in de Champions League. De Eindhovenaren spelen thuis tegen het Atletico Madrid van Diego Simeone... die er al 14 jaar trainer is. En daar kan PSV-trainer Peter Bos van genieten. Oh nee, zeker. En, en we proberen ook met, met de stafs waar ik gewerkt heb... te kijken naar zijn trainingen, welke oefeningen... Eh, geeft hij, want verdedigend staat dat bij hun natuurlijk als een huis. En dat heeft er deels mee te maken dat ze heel veel mensen achter de bal brengen. Maar ook daar zit wel weer een idee achter. Dus daar probeer je van te leren. Het weer in het zuidoosten regent het. Nu vooral een paar stevige buien in Gelderland. Krijgt een warme nacht, blijft een graad of 10. Morgen beginnen we in het westen met regen. In het oosten soms wat zon.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 Maar goed, we gaan gewoon beginnen. Kijken wel weer waar het eindigt vanavond. Night die trapte af. 2015 was het jaar dat ze muziek uitbrachten. Dit was van een album wat twee jaar later kwam, Wonderland. En dat is ook meteen het titelnummer wat je hoorde aan het begin van deze alternatieve FM van 4 december. Het is ook meteen de, laatste keer dat we een live, um, ja, live doen. Een livestream mee laten lopen vanaf 8 uur. Want eh, vanaf eh, de komende weken gaat het eh, gewoon een beetje een regulier programma worden. Plus een opgenomen geheel met Dean Presley. Ja, die hebben we dus afgelopen dinsdag hier in de studio gehad. Heeft ook eh, te maken deels met een opdracht van school. Eh, van het conservatorium van Haarlem. Daar had het ook mee te maken. Want eh, wie de socials had gevolgd, die had dat kunnen bedenken in dit geval. En die heeft de hele band meegenomen op die dinsdagavond dan. En daar hebben we dus vijf nummers van. Dus die ga je in eh, de komende week, waarschijnlijk volgende week donderdag... ga je daar de audio in ieder geval van horen. En wat er daar met de camera's eh, gebeurt, eh, dat moet ik aan de, uh, de video-wielen van, van Alternative FM overlaten. Want die zijn daar nog drukdoende mee bezig. Maar vanavond hebben we er ook een. Dat is Maya. We hebben geen telefonische gesprekken. Wel een batterij aan heel veel muziek waar we de afgelopen tijd niet aan toegekomen zijn. En we hebben daadwerkelijk ook nog eh, nieuwe singles. Zoals van De Baron. Wie zijn dat? Nou, dat is een Utrecht, uh, Utrechts gezelschap. Uh, een beetje ska-muziek. En die, of ja, in ieder geval vrolijke muziek. dat, dat sowieso. En die zullen ehm, straks te horen zijn. En ook een nieuwe single van Judith van Drie. We hebben het wel eens eerder hier laten horen. Maar het is een beetje Vintage Voices. Zoals ze dat project samenvat. Um, nou ja, de halfmoot is dus... Maya gaat zes nummers spelen. Dus we zijn nog, eh, denk ik, ook na negenen wel bezig. Zeker als Maya nog ergens uit eh, de omgeving van Utrecht moet, eh, moet komen... dan weet je wel hoe laat het is. wat ik begrepen heb... schijnt het nogal een beetje vol te zijn op de Nederlandse wegen. Dus het kan nog een beetje spoken. Maar we hebben, zoals gezegd... Ehm, Sue the Night, die we vandaag een beetje op het eh, schild hijzen. Heeft te maken met vorige week in Paradiso. Uh, er komen nog drie recente nummers van haar die dit jaar zijn uitgebracht. Ja, want ze heeft toch wel degelijk nog wat uitgebracht. En die ga je straks ook nog allemaal horen. Maar we hebben natuurlijk ook eh, singles waar we niet aan toegekomen zijn. En dit is de eerste en dat is Tuskhead en Always Be. wake up in the morning, you're the first thing that I see. From the soft sound of your footsteps to you crawling next to me. Your eyes, they do the talking sometimes, even when you sleep. When you wake up oh so slowly, you hold me close like we're a team. never gonna try And if you decide to leave me You'll be with me all the time Cause the love won't be there always And that's okay by me Hope this feeling lasts forever day's been long and heavy and I'm on my way to you I don't need to say a thing cause you always see me through You're always sticking by me even when the road's getting rough There's no need for me to worry when you're there, that's enough Oh, I cannot live without you I ain't ever gonna try And if you decide to leave me, you'll be with me all the time Cause love will be there always and that's okay by me Hope this feeling lasts forever and decide to leave me, you'll be with me trying to figure you out. Were you content or did you dream wild? Or was your heart filled with sorrows and doubt? Your bitter times when the world said no to what was right. modern world with such diversity? Would you play the piano by candlelight? Or dance really in a nightclub in a city? Oh, just the same and know that someone far ahead still writes your song though you have passed En dat was uh, de eerste nieuwe single van vanavond. Tenminste, die is vandaag uitgekomen. En dat heet Time Machine. Eh, en dat is een project die zij zelf eh, bedacht heeft. Deze Judith van Drie, ze komt uit Amsterdam. En ze maakt jazzy, pop, folk en melancholische storytelling. Zo zegt ze over haar eigen werk. En dit Time Machine is de kers op het taart... van de afronding van dat eh, project Vintage Voices. waarin ze een vrouw uit 1903 stem geeft die zelf toen nog geen stem had. Dus dat is een beetje het eh, verhaal. Ze kwam daar eigenlijk mee, min of meer op. Doordat ze naar een, eh, ja, min of meer naar een afbeelding zat te kijken. Want dat zegt ze ook. Ik struin zo nu en dan een kunstmarkt af. En kom dan geregeld oude foto's tegen van de vorige eeuw. En zo had ik lange tijd een foto van een vrouw uit 1903 aan de muur hangen. En over haar gaat dat liedje. Dus eh, waar het allemaal vandaan komt, de inspiratie. Tuskhead hoorde je voor met Always Be... En dat die single die is ook alweer een tijdje onderweg. Eh, maar goed, we komen er dus nu pas aan toe. Hetzelfde geldt ook eh, voor deze Blanco... die we ook hier eh, ooit eerder in de studio gehad. En Blanco heeft dit keer niet Michel Tuyp van Lorem Ipsum... Ehm, gestrikt voor een duet. Nee, Ellen ten heeft hij nu voor het, ja, heeft hij zover geweten te krijgen om een duet te maken voor een kerstliedje. En dat heet Christmas Night. Christmas night, angel eyes, lighting up the snowflakes falling. Mary's cold and tired, hiding for the night. Christmas night, sparkling light, it used to be so nice. Colors faded, now the days are dark and gray. Joan looks old, Mary strong. She has to carry on, counting days. She puts on weight, her body aches. Christmas night. of a world in the shape of a heart. Home sweet home, sacred words, the sweetest memory hurts when all your dreams of better days have gone to waste. Tell me, Joe. snowflakes falling. dream of a world in the shape of a heart weer afgelopen. Ja, zo eh, werkt dat. Dus, eh, als je bezig bent met een uitzending, dan eh, moet je wel opletten dat er ook nog wel eens een beetje stiltes gaan vallen. dit was uh, Janice Spears en Fall in Love. En daarvoor hoorde je mm, Blanco samen met Ellen de Damme en Christmas Night. Verder met de muziek. Ook een nieuwe single, tenminste nieuw. Hij is alweer even onderweg. En dat is deze van Tom Jenner. En dat nummer dat heet Give is to open up again To tell of this place I left behind It gets harder every time Thought I'd be home by now Thought I'd be home by now New places to be New sights to me And I'm not sure if I like All this living by the night Thought I'd be home by now. Thought I'd be home by now. Was I too quick to run? To look into the sun? To up and start again? till I knew what I'd done? Was I too quick to My heart feels heavy, and I feel so far from ready to leave it all behind. Thought I'd be home by now. Thought I'd be home by now. Was I? even nog een beetje het eh, spoorboekje geven... terwijl ik ook even dit eh, afkondig. Want dit is Nana M Roos. Eh, die hebben we hier ook wel eens telefonisch in de uitzending gehad. Het was ons trouwens bijna gelukt om er ook nog hier in de studio te krijgen. Dat is helaas niet doorgegaan. maar tegenwoordig schijnt zij nogal veel uit het Verenigd Koninkrijk te werken. Maar dit is een EP die zij nog geleden heeft uitgebracht. Een van de tracks die je hebt kunnen horen staat daarop. En dat is Thought I'd Be Home By Now. En daarvoor hoorde je Tom Jenner met GIF. Ik zei net, spoorboek wat betreft onze uitzendingen van, eh, van dit programma. Eh, Maya, die straks eh, gaat optreden, die is de laatste die wij doen als het gaat om echt een live uitzending. Dus dat is ook wel een leuke eer die Maya toebedeeld krijgt vandaag in deze uitzending. Want ze is inmiddels nog in de studio. En eh, ja, dat is eh, met een livestream eh, dat we dat nog doen. want de komende weken gaan wij dat allemaal wat anders doen. Want volgende week is het de beurt aan Dean Presley. Maar die hebben we al stiekem dinsdag opgenomen. Je ziet er wat betreft de samenvattingen er een beetje anders uit. En sta ik niet achter deze mengtafel. Waar je me straks ook op YouTube ziet. daar sta ik niet achter. Nee, ik kom ook echt gewoon in beeld. Vol, vol in beeld zelfs. Om de vragen te stellen aan Dean Presley. Want... Daar zat ook nog iets speciaals bij. Hij eh, moest een assortiment van Tiny Desk organiseren. En dat moest vastgelegd worden met de video. En dat is inmiddels eh, wel gebeurd. En dat is ehm, wat, eh, wat we gaan doen volgende week. Laten we sowieso de uitzending, de audio wat betreft zijn optreden van afgelopen dinsdag laten we dan horen. En zien dat, dat doen we dan ernaast. Dus dat, daar ben ik zelf niet te zien. Maar kan ik gewoon in dat uur eh, de hond uitlaten, bij wijze van spreken. Eh, dat is 11 december. 18 december is dus gewoon een reguliere uitzending. Eh, en dan hebben we kerst en nieuwjaar. Dat is ook leuk. 25 december en 1 januari. Die vallen op beide op een donderdag. Dan moet ik nog eventjes puzzelen wat, we, wat we daar gaan doen. Maar met de kerst zou het zomaar kunnen zijn... dat we nog een aantal van die audiobestanden laten horen. Baudin Monet is zeker een kandidaat die we dus kunnen laten horen wat, wat dat er gaat. Maar eh, bijvoorbeeld Wendy Moore is misschien ook nog een eh, zeer grote mogelijkheid. Want ook die, eh, die heeft ook nog best nog wel wat, wat leuks gedaan hier in deze studio. En misschien is de legendarische uitzending met de heren, met de heren Jacob D. Edward en Roy de Smet ook nog wel een kandidaat. Dat is iets wat we nog even uit moeten vogelen op 25 december. Dus dat, we gaan een greep doen van eh, de live uitzendingen die we gehad hebben. En bovendien van eh, eh, Jacob de Edward en Roy de Smet. Daar zijn trouwens ook helemaal geen beelden van. Dus dan weet je dat ook weer. Ehm, dat is 1. En 1 januari, dat is eenzelfde laag en een bak. Ook dat gaat uh, volgeproduceerd worden. Want op die dag uh, zit ik ergens op een waddeneiland... ergens in het noorden van het land. Dus dan kan ik ook mogelijk van het eiland afkomen. Kom pas een dag later kom ik terug. Over Dean Presley gesproken. Want we hebben hem eh, natuurlijk ook eh, hier in deze studio gehad. En het klinkt bijna zoals hij ook op het album heeft eh, laten klinken. En een van de nummers die hij afgelopen dinsdag speelde was dit nummer. So Hard To Be In Love. I got lost in millions of ways And today I'll do it over again. Cause there's nothing to keep me from trying to keep me from crying my heart out about you. So here am I listening to see what I'm missing. I want what I need to be enough. Hey, it's so hard to be in love. What can I do? I just want to be with you. Is there anywhere else I can I want to be where nobody sees me. Just want you to come home. songs I am singing are the songs of pain and regret. I try to get over the things that are running and wandering around in my head. So there's no more listening, it's not me who was drifting if I me. I know I'm enough. Hey, it's so hard to be in love. What can I do? I just want to be with you. Is there anywhere else I can go? Cause I want to be where nobody sees me want you to come home. beetje zwoele muziek eh, eerlijk gezegd. Uh, Koosje, want eh, eigenlijk heet ze Koosje te Kreven. Helemaal. En sterker nog, we hebben er ooit hier in de studio gehad. Maar toen speelde ze en liet ze niet dit soort muziek horen. Toen was het meer theatrale, Nederlandstalig. Dus ze is totaal een andere muzikale richting ingegaan. Euphoria is een van de meest recente werken die ze heeft uitgebracht. Ook alweer anderhalf tot twee weken geleden uitgebracht. En daarvoor hoorde je So Hard To Be In Love van Dean Presley... Die waarschijnlijk dus volgende week donderdag in deze uitzending te horen is. Een uur lang ongeveer. Nu tijd voor een Utrechts gezelschap. Dat is heel erg leuk, want de gast van vanavond komt ook uit die buurt. Eh, en deze band heet De Baron. En de single die ze uitbrengen heet Gule Gule. En die komt morgen uit en wij mogen hem nu al laten horen. altijd leuk met dit soort dingen. En dan eh, vraag je af, komt er nog wat eh, achteraan? Want eh, het is wel een hele lange uitro <laughs> waar, helemaal niks te horen op valt. Want dat soort dingen heb ik al eens eerder meegemaakt in een ander radioprogramma. Maar goed, het is toch echt wel over. dan wordt het even plaatje praatje. En Sue the Night is een beetje de rode draad vandaag. Heeft alles te maken omdat zij donderdag de 27 november, dat is eh, precies een week geleden in eh, Paradiso. Eh, volgens mij ook in de bovenzaal. dat ze het feit vierde dat ze tien jaar geleden was dat ze haar eerste album uitbracht. Mozaïek heette dat album. en dat is ook aanleiding om een optreden te doen. Dat zou ik ook gedaan hebben. En tijdens dat optreden heeft ze al verklapt dat ze ook nieuwe nummers zou laten horen. En die nieuwe nummers die zijn dit jaar uitgekomen. En een ervan is dit nummer. En dat nummer dat heet Moon van So The Night. dan is het eigenlijk ook dat je Gerard Heusingveld eh, erbij mag noemen. Eh, dit is ooit in 2018 ontstaan. Het heet uh, Dat is het, de band waar hij het mee gedaan heeft. Waiting hoorde je. En dat komt van een album Into the Ballroom. En we hebben er uitgebreide aandacht aan besteed twee weken terug. Vorige week zelfs, eh, geloof ik nog. Eh, en wat dat gaat, eh, is het mm, natuurlijk wel mooi om dat te weten. Omdat die min of meer in dezelfde ja, ehm, tijdsperiode, tijdspad actief een beetje bezig was om zijn muzikale kunnen te laten tonen in een tijd dat we de wereld draait door hadden. Waar Sue the Night, en die hoorde je ervoor. Eh, bijvoorbeeld huisband eh, is eh, geweest. En Gerard kwam regelmatig daar langs om een minuut te mogen spelen. Verder met de muziek. Hier is de nieuwe single van Aal. Daar kwam ik vorige week niet aan toe. Maar nu mag ik hem wel laten horen. Want vorige week hadden we een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. En dit is best een serieus verhaal. En dan moet je maar even kijken op onze website altfm.nl mensen, want daar staat het op. Het nummer dat heet Jaded. She lights up a cigarette. Nothing feels better. She thinks she probably deserved it. All of her fortune spent dat was hem. Jaded van Isle. Eh, en zij hebben dat niet zo lang geleden uitgebracht. Twee weken terug. Eh, het hele verhaal eh, kun je terugvinden op onze website Alternative FM of altfm.nl. En dan moet je even het bericht erbij zoeken waar het allemaal precies over handelt. Dus dan weet je ongeveer wat de strekkingen van dit verhaal. Doe we vaker met muziek dat we dat ook delen op onze website. We gaan er nog eentje doen en dat is Roy de Smet. Met de uitvoering zoals die eh, hier eh, heeft eh, gespeeld van Promise Ring in augustus van dit jaar. Our agreement has been changed, now the hour's gotten late. And your promise ring sits loosely on my finger. There's been a buzzing all day, Mercury's in retrograde.